Drie uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Op de tweede dag van de G7-top zijn de landen het niet eens geworden... over een gezamenlijk beleid ten aanzien van Iran. De Franse president Macron zei afhankelijk dat dit wel het geval was. Hij zou namens de G7 een boodschap overbrengen... om de spanningen in het Midden-Oosten te verminderen. Maar even later liet president Trump weten dat hij nergens mee had ingestemd... waarna Macron zijn verklaring aanpaste. Hij wil nog steeds contact opnemen met Iran, maar dan op basis van de discussies die zijn gevoerd. Op de G7-top kwam ook de gespannen situatie met Noord-Korea ter sprake. Trump zei dat hij mogelijk opnieuw een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un over kernwapens zal hebben. In de zoektocht naar vermiste visser in het Drentse dorp Erika is een lichaam gevonden, zegt de politie. Onderzocht wordt hoe de man om het leven is gekomen en of het de vermiste visser is. De visser was met een groepje aan het nachtvissen in een kanaal toen anderen een plons hoorden en zagen dat er een visplek leeg was. Over de identiteit van de vermiste visser in Erika is niets bekendgemaakt. Het mooie weer leidt tot drukte op de stranden. Onder meer bij de stranden van Den Haag en Hoek van Holland zijn geen parkeerplekken meer te vinden. De politie adviseert mensen het openbaar vervoer te nemen. Vanwege het warme weer laat de NS tot en met vanavond extra treinen rijden tussen Haarlem en Zandvoort. Het ongeluk met een waterscooter in de Maas bij Os... waarbij gisteren een 23-jarige vrouw om het leven kwam... was een noodlottig ongeval. De bestuurder van de jetski was een vriend van het slachtoffer. Toen hij terugkwam van een rondje varen... zag hij de vrouw over het hoofd en voer over haar heen. De man is na het ongeluk aangehouden en verhoord. Uit onderzoek bleek dat hij niet had gedronken. Ook was er niks aan de hand met de waterscooter. Het weer zonnig en warm, in het binnenland 30 of 31 graden... op de stranden 27 of 28 graden. Daar is wat verkoeling door wind van zee. Ook morgen geregeld zon en 30 graden. Dinsdag is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een auto met pech op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en Afritsoest Soest heb je daardoor iets meer dan 5 minuten vertraging.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 Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hang auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hang auf der Couch, hören Drake More Life. Sie will wissen, wo ich bin. Nachts unterwegs, ich geh immer all in. Sie will immer stalken, doch ich weise sie ab. Denke nicht am Morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie will mit Dardy im Band sein. Sie will Gang sein, sie macht Gang sein. Doch sie blendet wie Mac Lights. Living fast life, sitzt in der S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama. Sie will um die Welt reisen. Ich zieh den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann. Denn ich muss Geld machen. So high, so, so high, steck meinen Schein in den Novo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. unterwegs in der Late Night Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime Doch ich bin unterwegs in der Late Night All night, wir spielen Fortnite Hängen auf der Couch, hören Drake More Life All night, wir spielen Fortnite Hängen auf der Couch, hören Drake More Life Kein Flex, der Jackie hält mich wach Ein Glas, ich bin ready für die Nacht meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist Rockstar, ja, ich fühle mich wie Elvis mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin dieser, doch erwarte Loyalität. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone. Trotzdem freu ich mich, wenn ich heimkomm. So high, so, so high, steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie unterwegs in der Late Night Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime Doch ich bin unterwegs in der Late Night All night, wir spielen Fortnite Hängen auf der Couch, hören Drake More Life All night, wir spielen Fortnite Hängen auf der Couch, Jochen Drake, more life So high, so, so high Steck meinen Schein in den Novo-Line So high, so, so high Augen zu, ich könnte in Tokio sein Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime Doch ich bin unterwegs in der Late Night Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime Doch ich bin unterwegs in der Late Night wir spielen Fortnite, Hang auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite, Hang auf der Couch, hören Drake More Life. Verfrissend, grensverleggend, optimaal.